Clinton kan de eerste vrouwelijke president worden van de Verenigde Staten. Ze was zelf niet aanwezig, maar bedankte iedereen kort via een videoverbinding. Oud-president Bill Clinton sprak ook op de conventie en noemde Hillary a changemaker, iemand die dingen voor elkaar krijgt. De terreuraanslagen in Europa zorgen voor slechtere resultaten en vooruitzichten voor Air France KLM. De omzet van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie daalde in het tweede kwartaal met meer dan 5%. Daarnaast staat er druk op de ticketprijzen door de zware concurrentie. Ook had Air France KLM last van nadelige wisselkoersen. Vakbond FNV maakt mogelijk later vandaag bekend welke acties er komen bij KLM. Gisteravond verliep een ultimatum dat de bond had gesteld. De vakbond wil een loonsverhoging en dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij KLM. In Uddel bij Apeldoorn staat een winkel met tuinmeubelen in brand. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het een grote brand. Er komt veel rook vrij. De brand woedt bij het bedrijf Fontijn. De brandweer is uitgerukt met acht bluswagens en een hoogwerker. Bij een ongeluk voor de Gotthardtunnel in Zwitserland zijn vier mensen omgekomen. Een Duits gezin met twee kinderen. Hun auto raakte bekneld tussen twee vrachtwagens. Door het ongeluk kwam, kwam het verkeer in de tunnel lange tijd stil te liggen. Het wordt voor Ajax een flinke klus om de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. In de arena werd het 1-1 tegen PAOK Saloniki. Dolberg maakte naar rust de gelijkmaker. Volgende week is de return in Griekenland. Het weer in het oosten vanochtend nog zon.